Bij gebleken geschiktheid kunnen chauffeurs daar lid van worden. Gaan ze over de schreef, dan kan hun lidmaatschap worden ingetrokken. Door de chauffeurs te organiseren komt er op termijn een einde aan de vrije chauffeurs. Het staat allemaal in de brief die staatssecretaris Huizinga aan de Tweede Kamer stuurt over een aanpassing van de taxiwet. In Amsterdam komt strenger toezicht op de taxistandplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein. Dat maakte burgemeester Cohen bekend, naar aanleiding van het dodelijke incident het afgelopen weekend. Toen sloeg een taxichauffeur op het Leidseplein een man dood. In Afghanistan zijn twee lokale medewerkers van een Nederlandse hulporganisatie ontvoerd. De Afghanen waren met de auto onderweg van Kabul naar de provincie Kost. Gewapende mannen dwongen hen te stoppen. De chauffeur van de auto werd niet meegenomen. Hij meldde de ontvoering van zijn medepassagiers bij de Nederlandse hulporganisatie HealthNet TPO. Het is nog niet bekend door wie de medewerkers zijn ontvoerd. De Amerikaanse oud-minister van Defensie, Robert McNamara, is thuis in Washington in zijn slaap overleden. McNamara was een van de belangrijkste Amerikaanse staatslieden van de vorige eeuw. Hij was minister van Defensie onder de presidenten Kennedy en Johnson van 1961 tot en met 1968. McNamara maakte onder meer de Cuba-crisis mee, maar hij wordt vooral gezien als de architect van de Vietnamoorlog. Diezelfde oorlog was voor McNamara aanleiding om in 1968 als minister van Defensie op te stappen. Van 1968 tot 1981 was hij directeur van de Wereldbank. Robert McNamara was 93 jaar. De politie heeft in een woning in Delft een heel wapenarsenaal in beslag genomen. Na een anonieme tip bleken in de woning zeker 30 kratten munitie, een aantal handvuurwapens en een karabijn te liggen. In het huis in Delft woont een man van 67, hij is opgepakt. Het weer. Geregeld zon, ook stapelwolken en enkele regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. Aan de kust kans op een krachtige zuidwestenwind. De komende dagen vaak een bui, soms zon en minder warm.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 Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.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 I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, his own funk From confusing, a flyer losing, keeps it coasting on the rhythm you cruising. Up, down, round and round, the bound. but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that.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 ZFM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM.